ZFM. Met nu Peaceful Radio. bij Peaceful Radio Show 1254. Ivan Beschuifje zittend, tot niet helemaal lekker. We gaan beginnen aan het tweede uur van Peaceful Radio Show 1254, zoals ik al zei. En natuurlijk lekker een New Age muziekje, New Age muziekuur tegemoet. Het nieuwe album van Andy Pickford staat voor ons klaar met eh, Orgonon. Ja, zo heet het. Hij was niet zo heel creatief in het benoemen van de tracks, want die heeft hij ook allemaal dezelfde naam gegeven. Maakt niet uit. Nummer 2 op de lijst is eh, nieuwe artiesten. Uh, Muses 9. het schijnt buitengewoon succesvol te zijn eh, in de New Age muziekwereld. Maar ja, het is voor mij gloed en gloednieuw. Ik heb er wel wat over gelezen en daardoor weet ik dat. En dat album heet Spring Begins. Dat is een beetje te vroeg of te laat, maar dat maakt niet uit. Het is in ieder geval wel een heel fraai album. Peacefulradio.info, daar kan je terecht voor de playlist. En ik wens je heel veel luisterplezier.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 Charles Dunler. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.purplepiano.com. spoken for, if it be yours. Hi, I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist, and I'm one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website at michaelkolwitz.com.